Eh, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt volop onderzoek gedaan naar een dodelijk ongeluk met een luchtballon in Friesland. Door een plotselinge windvlaag maakte die een harde landing in het dorpje De Hoeve. De man stuiterde en werd meters meegesleurd door een weiland. Eén iemand kwam om het leven, vijf anderen raakten gewond. Volgens deze luchtballondeskundige is zoiets zeer uitzonderlijk. Bij het opstijgen was er ook nog niks aan de hand, zegt ze. Dat was om acht uur s'avonds en eh, om negen uur is toch wel heel eh, plots en onverwacht ja, een extreme turbulentie eh, ontstaan... waar deze ballon een eh, enorme zwieper van heeft gekregen. En met als gevolg dat bij het, eh, de landing mensen uit de mand zijn gevallen. Het ging om een van de grootste luchtballonnen van ons land. Er waren 34 mensen aan boord, allemaal volwassenen. Het is maar zeer de vraag of er na anderhalve week onderhandelen een plastic akkoord komt. Voor de zesde keer proberen 184 landen afspraken te maken over het verminderen van plastic afval. Tot nu toe loopt het niet echt soepel. Sterker nog, gisteren was het even chaos, zegt de Plastic Soup Foundation. Ze hebben een stunt uitgehaald en ze hebben een tekst neergelegd die, eh, die niet te pruimen was. En daarna is er heel veel tumult ontstaan, heel veel gejoel en geschreeuw. En eh, dat wordt heel spannend vandaag kan ik je vertellen. Ja, want niet alleen landen en wetenschappers praten mee. Ook meer dan 200 lobbyisten uit de olieindustrie. En die willen niet dat er minder plastic geproduceerd gaat worden, want dat wordt gemaakt van olie. En alle hulpverleners verzamelen, niet omdat er een grote ramp is... maar vanwege een groot reddingsevenement in Vlissingen. 142 organisaties komen daar bij elkaar, zoals de politie, het leger en de ambulancedienst. Allemaal willen ze op een spectaculaire manier laten zien wat ze in huis hebben. Allerlei demonstraties te land, te zee en in de lucht... met eh, ja, diverse helikopters van Defensie, eh, vliegtuigen die over gaan vliegen. Het is een, eh, een, een bizar verhaal vandaag. Er komen 50.000 mensen op af en die moeten niet alleen vermaakt worden. De organisaties hopen ook wat bezoekers lekker te maken voor een vrijwilligersfunctie of een nieuwe baan. Want ze hebben te maken met flinke personeelstekorten. Heb ik het weer nog voor je. De zon gaat op steeds meer plekken schijnen en het wordt weer tropisch warm vandaag. Maximaal 27 tot 34 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ADB. Werkzaamheden veroorzaken file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Hoogmade en Hoofddorp 8 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten. Het loopt daar ook vast op de A44 vanuit Den Haag...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 Het is geen lied you'd never said you'd never ZFM. One, two, three, go. yeah. you to push it right back. Baby, show me, show me. that you on me. And I'm Now we going, going nothing but shoes on me.